Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een Turks gezin dat wordt gepest in Giethoorn krijgt geen goede hulp. Blijkt uit een onderzoek van tv-programma Zembla. De moeder en haar zoon van 15 worden al een jaar lastiggevallen door een groep jongeren. De spiegel wordt van hun auto getrapt, ze krijgen kastanjes tegen de ramen en ze worden uitgescholden op straat. Ik ben een alleenstaande moeder van Turks afkomst en woon in wereldbekende toeristische dorp in Gitor. Echter zijn we bang voor ons leven hier door wegpesten en discriminatie. De moeder heeft het meerdere keren aangegeven, maar de politie noemt het kattenkwaad. De gemeente reageert niet en het OM is niet goed op de hoogte van de zaak. De moeder en de zoon hebben besloten binnenkort te verhuizen. De storing bij coronatest.nl is voorbij. De site waarop je een testafspraak kan maken of de uitslag kan bekijken... lag er vanochtend een paar uur uit. Ook de telefoonlijn had problemen, die zijn inmiddels ook voorbij. Bijna alle gemeenten verhogen ook dit jaar weer de belastingen. Je gaat meer betalen aan rioolbelasting, afvalstoffenheffing en onroerend zaakbelasting. Dat is de belasting voor huiseigenaren. Hoeveel je daarvoor moet betalen hangt af van je gemeente. Meisjes in de gesloten jeugdzorg worden soms gedwongen om de pil te nemen. Blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform Pointer. Bij binnenkomst in de instelling moeten ze aan de anticonceptie. Het was echt een ijs, vertelt deze moeder. De eerste week eh, belde zij in paniek op. Ik moet aan de pil, mama. Dus ik vroeg, waarom zou jij aan de pil moeten? Je bent tenslotte pas 14. Nou, de begeleider die zei, je komt hier niet weg voordat je aan de pil bent. Dus je mag niet op verlof. Volgens deskundigen mag alleen een rechter beslissen over verplichte anticonceptie. Adrie uit Geldermalsen wordt helemaal knetter van de drie windmolens die 700 meter van zijn huis zijn neergezet. Als er inderdaad het zonnetje deze kant op is, dan word je helemaal dol van, de, van die slagschaduw. En ook het gezoem heeft hij last van. De slaapkamer heeft in huis een ander plekje gekregen. Deze huisarts ziet dat mensen die dicht bij windmolens wonen slaapstoornissen kunnen ontwikkelen. En zij vraagt zich dan ook af... Waar hebben we ruimte voor? En daar kijken we niet naar, want we stapelen. En we laten toe dat lobby's een behoorlijke vinger in de pap hebben. Volgens de huisarts moeten de windmolens verder van huizen worden gebouwd. En vanochtend praat de Tweede Kamer daarover. Het weer regenachtig, maar vanmiddag vaker droog met langs de kust soms wat zon. Het is een graad of 8. Morgen precies andersom. Eerst droog, daarna buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.